uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Brussel wordt nog altijd gepraat over de verdeling van de Europese topposities. Na een aantal uren van één-op-één gesprekken zitten de EU-leiders nu weer bij elkaar. De Italiaanse premier Conte zei dat het nog moeilijk te zeggen is... of er een overeenkomst komt over de positie van commissievoorzitter. Frans Timmermans is daar nog altijd voor in de race... maar een aantal landen verzet zich tegen zijn voordracht... Veel christendemocraten zien het niet zitten dat een sociaaldemocraat voorzitter wordt. Behalve de functie van commissievoorzitter moeten ook andere belangrijke banen in Brussel worden verdeeld. In de rechtbank in Utrecht begint vandaag het proces tegen Gugman T. Hij wordt vervolgd voor het plegen van de aanslag op een tram in Utrecht in maart waarbij vier doden vielen. Gugman T. heeft de schietpartij toegegeven en gezegd dat hij alleen handelde. Voor zover bekend heeft hij daarna niets meer willen zeggen. Het gaat beter met de persoonlijke aandacht voor ouderen in verpleeghuizen... schrijft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Die bezocht 300 zorginstanties. Bij meer dan driekwart kregen ouderen de toewijding die ze nodig hadden. Drie jaar geleden werd een nieuwe lijn ingezet... waarbij er meer gepaste zorg en aandacht moest komen. Aanleiding was een zorgmanifest van columnist Hugo Borst... en onderzoeker Karin Gemers. Zij wilde meer personeel en minder administratieve romslomp... Het gaat nog niet overal goed. Bij iets minder dan de helft van de onderzochte instanties... worden nog niet voldoende of voldoende kundige zorgmedewerkers ingezet. De lichamen van een verdronken vader en zijn dochtertje zijn teruggebracht naar El Salvador. De man van 25 en zijn dochter van bijna 2 kwamen om toen ze probeerden de grensrivier met de VS over te steken. Een foto van hun dode lichamen leidde wereldwijd tot geschokte reacties. Later vandaag worden ze begraven. Het weer geregeld zon, ook stapelwolken en in het noorden af en toe lichte regen. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht is een ongeluk gebeurd met twee auto's. Tussen Knoop het Amstel en Apkoude 5 kilometer stilstaand verkeer. Er zijn drie rijstroken dicht. A9 Alkmaar Diemen tussen Aalsmeer en Afwitter AMC 7 kilometer file. Een kwartier vertraging. Op de A44 Den Haag richting Amsterdam tussen Sassenheim en Knoop het Burgerveen 10 kilometer file. En de vertraging is een half uur.